Zangeres Amy Winehouse doodgevonden. Twee dagen geleden stond ze nog op het podium op een festival in Londen, al zong ze daar niet. Een maand geleden brak Amy Winehouse in Belgrado een optreden en een concerttour af, nadat ze door het publiek was weggehoond, omdat ze stomdronken op het podium stond. Winehouse kreeg al vrij snel na haar succesvolle debuut in 2003 met het album Frank te kampen met drank- en drugsproblemen. Ze schreef daarover het nummer Rehab en werd later een paar keer opgenomen in een afkeerkliniek. Of haar dood met drank of drugs te maken heeft is nog onduidelijk. Amy Winehouse is 27 jaar geworden. De verdachte van de aanslagen gisteren in Noorwegen heeft bekennende verklaringen afgelegd. Volgens de Noorse politie heeft de man, Anders Breivik, toegegeven dat hij heeft geschoten op het eiland bij Oslo, waar gisteren zeker 85 doden vielen. Het bloedbad duurde volgens de politie ongeveer anderhalf uur. Toen agenten op het eiland aankwamen, gaf de 32-jarige Noor zich snel over. Over een mogelijk motief is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog of Breivik alleen handelde. Hij nou wordt ook verdacht van de bomaanslag eerder gistermiddag op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. Er zijn nog een aantal vermisten. Volgens de politie werd de aanslag in Oslo gepleegd met een autobom. In Muiden is een man van 24 uit Amsterdam opgepakt die volgens de politie passagiers in een bus had aangevallen. Hij probeerde een van hen te wurgen en wordt daarom verdacht van poging tot doodslag. De man was in Almere op de bus naar Amsterdam-Amstel gestapt. Onderweg gedroeg hij zich vervelend en viel hij vrouwen lastig. Toen een andere passagier ingreep probeerde de Amsterdammer hem te wurgen, zegt de politie. Op het busstation in Muiden werd de man door een omstander en de chauffeur uit de bus gesleurd en in bedwang gehouden tot de politie er was. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimig. Er staat een stevige wind en het regent de hele dag.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 En dat alles zo aan het begin van je weekend. Voor sommigen dus ook het eh, begin van de vakantie. Want volgens mij is de laatste schooldag voor de meesten hier eh, in de regio. Jaargang 21 alweer van de lijst. Aflevering 29. Vandaag 22 juli 2011. En trouwens voor mij alweer de laatste uitzending van juli, want volgende week zit ik hier niet. Nee, hebben we een man die een stem heeft van een uh, eh, broestige stemvork. Pascal van der Beek, die eh, neemt dat even van mij over volgende week vrijdag. Deze week in de lijst 20 stijgers, 4 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen zijn Kesha met Blow, Ricky als Usher, Dirty Dancer en Cherise en Bruno Mars Before It Explode. Blue 5 komt er straks nog aan. Moves Like Jagger is met 10 plaatsen namelijk de snelste stijger. Alexander Stan, Mr. zakt zakte 12 en daarmee zakte ze van 7 naar nummer 19 langs genoteren. Dat was Snoop Dogg, David Guetta. Sweat staat namelijk alweer 18 weken in de lijst. Even snel door de geschiedenis 1946. 91 personen komen in Jeruzalem om het leven bij een bomaanslag op het eh, Koning David Hotel. Op deze 22 juli 1984 de Franse wielrenner Roland Vignon. Die wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk.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 Want alles in de 11e week dat zijn de lijst van Europa staan. De single dus, Jetlag. Vorige week stond deze dame trouwens nog op nummer 19. Nu al op 13. Deze dame die heet Katy Perry. En de single heet Last Friday Night.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 Vinden wij deze week op nummer 20 Kate Ryan en Love Life In haar zesde week blijft ze dus zitten. Een slechte week voor Alexander Stan. Mr. Sexo Beat zag namelijk 12 plaatsen in haar uh, tiende week naar nummer 19. Zeven weken in de lijst van 21 omhoog naar 18 Alexis Jordan en The Good Girl. LMFIO en de Party Rock Anthem staan nu zes weken in de lijst. Gaat van 24 omhoog naar 17. Zak wel Loca People in de vierde week omhoog van 22 naar 16. Op nummer 15, vorige week nog 18, 10 weken in de lijst Neon Trees, 1983. Simple Plan, Natasha Benningfield en Jetlag in de elfde week weer een plek omhoog van 15 naar 14. Van 19 naar 13 in de 7 week Katy Perry, Last Friday Night. bob's klaar, Rafael Carla, Farah Lamour in de elfde week blijven zij staan op plek nummer 12. Lady Gaga, die Age of Glory, staat nu 10 weken in de lijst en zak van 6 naar 11. En Jason Derulo, Don't Wanna Go Home, in de 8 week gaat hij omhoog en wel van uh, nummer nummer 14 naar nummer 10.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn er eh, flinke periodes met zon. De wind waait uit noordwesten, overland matig aan zeekrachtig. Temperaturen maximale 18 graden. Vanavond zijn er nog eh, flinke opklaringen, maar komende nacht dan neemt de bewolking over toe. De noordwestelijke wind die waait dan matig tot krachtig en temperatuur daalt naar een graadje of 11. Morgen is het overwegend bewolkt en vanaf het middaguur gaat het flink regenen. En dat kan er met gemak weer meer dan 10 mm gaan vallen. De wind waait uit west tot noordwest en is aan zee erg hard en kracht 7. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, dan eh, blijft het bewolkt en regent het stug door. De noordwestenwind die waait onverminderd vrij krachtig tot tot hard en temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook zondag is het dan bewolkt en regent het eh, waarschijnlijk de gehele dag. Wind waait dan eh, nog altijd uit noordwesten, overlap matig aan zeekrachtig kracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Zondagavond dan eh, regent het nog steeds. Pas maandagnacht wordt het langzaam wel weer droog. tussen zaterdagochtend en maandagochtend worden door de verschillende modellen maar liefst 35 mm aan water verwacht. dat is toch wel erg nat voor deze tijd van het jaar noordwestenwind waait ehm, matig tot krachtig. De temperatuur daalt zondagnacht naar een graadje of 13. En daar zal je het allemaal mee moeten doen. Ondertussen komt er trouwens een nieuw, eh, een nieuw persbericht. Een eh, vers van de telex bericht binnen. Want in de omgeving van de regeringsgebouw in de noordwesten eh, Noorse hoofdstad Oslo, is er vrijdagmiddag rond half vier een zware explosie voorgedaan. Volgens de Noorse televisie Nine Edge kanalen gaat het om een bomaanslag en hierbij is de Noorse premier Jens Stoltenberg gewond geraakt, meldt het Noorse persbureau NTB vrijdag. De aard van de wonding is niet helemaal bekend. De premier is ondertussen in veiligheid gebracht, aldus het persbureau. Ook volgens de Noorse krant Dagadalet gaat het om een bomaanslag uitgevoerd met een eh, auto waaruit meerdere bommen zouden zijn ontploft. De bommen zouden nog niet allemaal onschadelijk zijn gemaakt. De aanslag zou zijn gericht tegen het ministerie van Olie en Energie. Er zijn minstens acht gewonden gevallen, maar mogelijk gaat het nog een veel meer. Sommige bebloedige beelden die, eh, zijn al te zien op verschillende internetfora's. Ondertussen wordt aangekondigd dat er eh, over nu en een paar seconden er een extra nieuwsbulletin daarover op Nederland 2 is. Ik ga je niet langer ophouden als je daarnaar wil kijken. Wil je er niet naar kijken? Nou, hou hem dan gewoon op CFM. Moon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger, hoor je nu. Het ritme van Van Dam. Samen met Nicole Zertingen. De Coconut Tree. In de achtste week zakken ze wel van 3 naar nummer 5 in de voorkascada San Francisco. Zij staan 9 weken in de lijst. Gaan omhoog van 11 eh, naar nummer 6 en Maroon 5. En Christina Aguilera Moves Like Jacob hoorde je ook nog. Die gaan omhoog van 18 naar de nummer 8 en zijn in die vijfde week daarmee de snelste stijger van allemaal. Met die 10 plaatsen winst op weg naar de top 3 van Europa. Zijn dat dezelfde drie als vorige week? Nou, één dus in ieder geval niet, want Hombi zakt dus al van 3 naar 5. Vorige week op 9, deze week al naar 4 gaat uh, Natasha Benningfield. En de laatste week doet Pocket Full of Sunshine het weer erg goed in de lijst van Europa. Wish that you could, but you ain't gonna own me Do anything you can to control me, no You can't control, me Take me away, A secret place, a A sweet escape, take me away, take me away, to better days. Take me away, a hiding place, a place that I go where the rivers flow, and I call it home. And there's If you ask ik gaat hij omhoog van 4 naar nummer 3. Zijn single inderdaad Not Over You. Deze week in de lijst 4 zittenblijvers. Nog 2 zittenblijvers te gaan. En ook nog 2 platen te gaan. De top 2 blijft ongewijzigd. Net als vorige week dus een handen. In ieder geval van Coldplay. Every Chair Drop is a Waterfall. De nummer 2. 7 weken staan ze nu trouwens in de lijst van Europa. En voor op nummer 4 ook nog uh, Natasha Benningfield. Dat pak het voel op Sunshine. Nou, het is te hopen dat we nog wat zonneschijn gaan zien.